Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Nabil B. heeft weer een advocaat, dat zegt persbureau ANP. Nabil B. is de kroongetuige in de zaak tegen Rido Taghi. Daar is al veel om te doen geweest. Zijn broer, eerdere advocaat en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries... werden allemaal doodgeschoten. En zijn vorige twee advocaten stopten er een half jaar geleden ineens mee. Een van de twee, onder de Jong, is volgens ANP nu toch weer de advocaat van Nabil B. Over twee weken dan gaat de rechtszaak tegen Taghi weer verder. Je zorgpremie zal volgend jaar waarschijnlijk flink omhoog knallen, staat in de Telegraaf. Deskundigen zeggen in de krant dat het echt niet anders kan. Verzekeraars zijn veel meer kwijt aan zorg en ook de personeelskosten zijn opgelopen. Over een heel jaar ga je waarschijnlijk minimaal 127 euro meer betalen. Vrouwen in Mexico hebben recht op abortus. Dat heeft de hoogste rechter van het land nog een keer beslist. Die uitspraak deed het Hoge Rechtshof al vaker... maar steeds in één specifieke staat, vertelt journalist jan obert Hootsen. En in Mexico is het zo dat als een, het Hoge Rechtshof eh, per deelstaat... zulke beslissingen meermaals neemt... dan op een gegeven moment besluit ze om dat maar gewoon voor het hele land te laten gelden. Volgens het hooggerechtshof Rechtshof gaat abortus verbieden in tegen de grondwet. Een belangrijke wedstrijd voor het Nederlands elftal vanavond. Oranje speelt in het Philipsstadion in Eindhoven tegen Griekenland. En winnen is nodig om nog kans te maken op een EK-ticket. Met een nieuwe doelman onder de lat. Justin Bijlo is geblesseerd en Mark Vlekken is zijn vervanger. En die is daar zelf totaal niet verbaasd over, want dit zei hij twee dagen geleden. Waarom zou jij jezelf opstellen? Omdat ik persoonlijk denk dat ik gewoon de beste papieren heb op dit moment. En bondscoach Koeman is het er eigenlijk wel mee eens. Ik vind dat hij het verdient om, eh, om te spelen. Hij zit er lang bij. Hij heeft een geweldige transfer gemaakt. Hij heeft een, eh, al op langere periode speelt hij goed. Is hij fit? Nou, en dan vind ik dat hij dat verdient. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. Het weer, opnieuw een zomerse dag vandaag. Veel zon en 28 tot 30 graden. Ook vanavond blijft het weer lang warm. Pas na 12 uur zakt de temperatuur onder de 20 graden.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 mata gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.